uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Agenten vinden dat ze onvoldoende leren omgaan met verwarde mensen. Dat meldt Dagblad Trouw. kwart van de agenten zou zich geregeld machteloos voelen als mensen agressief worden of een gevaar zijn voor zichzelf. Het gaat dan om mensen die spugen, bijten, slaan of dreigen met messen en andere wapens. De nationale politie zegt de zorgen van de collega's te herkennen. Een woordvoerder zegt dat er aan gewerkt wordt om er in de opleiding van agenten meer aandacht aan te besteden. Leden van een militie die van plan waren de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan te ontvoeren... hadden mogelijk nog meer criminele plannen. Volgens een FBI-agent wilden ze ook de gouverneur van Virginia kidnappen. De militieleden zouden de plannen hebben gemaakt omdat ze het niet eens waren met de coronamaatregelen die in die staten waren genomen. Vorige week werden 13 mannen opgepakt van wie een aantal lid is van een gewapende militie. De horeca heeft weinig begrip voor de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Vanavond om 10 uur moeten cafés en restaurants sluiten. Voorlopig voor vier weken. Koninklijke Horeca Nederland wil volledige compensatie voor de loonkosten en vaste lasten voor getroffen horecaondernemers. Volgens de brancheorganisatie is het aantal besmettingen in de horeca maar een fractie van het totaal. Minister De Jonge zegt juist dat relatief veel horecamedewerkers positief worden getest en dat ook veel thuisbesmettingen het gevolg zijn van horecabezoek. En ook teamsporten worden hard getroffen door de nieuwe coronamaatregelen, zegt directeur Gerard Dielissen van Sportkoepel noc Zo mogen volwassenen niet in teamverband trainen en alle competities worden stilgelegd, ook voor kinderen. Dielissen vindt het teleurstellend dat het zo ver heeft moeten komen. Hij maakt zich ook zorgen over de financiële gevolgen voor sportclubs en bonden. Omdat alle nationale competities stil komen te liggen. Met uitzondering van het betaald voetbal. Het weer, het is droog, Komende dag veel bewolking met hier en daar wat zon.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 I think about us now and then, but I never wanna fall again. Ah. Yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo Yeah, yeah. You're deep in my regretting Nos vamos pa' trucks en y allí calmamos las ganas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby, que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. we got this house under arrest. would I wait for you drinks ever and it will be my last.